7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Jos B., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen... is aangekomen in Nederland. Hij is volgens Spaanse media met een speciaal vliegtuig opgehaald in Barcelona. Agenten van Interpol hebben hem tijdens zijn reis begeleid. Het OM meldt dat B. morgen voor het eerst wordt verhoord. De politie kwam Jos B. op het spoor na een DNA-match. B. werd anderhalve week geleden in Noordoost-Spanje opgepakt. Het cameratoezicht bij slachthuizen moet worden uitgebreid. Minister Schouten wil dat opgenomen beelden automatisch terechtkomen... bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er loopt al een proef met zulk toezicht bij drie bedrijven... maar de minister roept andere slachterijen op zich erbij aan te sluiten. Op die manier wil zij misstanden in de vleesindustrie tegengaan. Het meewerken aan de proef is vrijwillig... al willen sommige Kamerleden dat het verplicht wordt. De stichting Tuchtrechtbanken gaat mogelijk ING-bankiers vervolgen... die betrokken waren bij de witwaszaken waarin ING deze week een schikking trof. De stichting, die de gedragscode van bankiers handhaaft... heeft bij ING gevraagd of de strafbare feiten ook plaatsvonden na 1 april 2015. Dat is het moment dat de bankiers-eet van start ging. Bankiers die die eed hebben afgelegd... kunnen veroordeeld worden door de tuchtrechter... Deze week bleek dat ING jarenlang verdachte transacties niet goed gecontroleerd heeft, waardoor criminele geld witgewassen kon worden. Het Britse modehuis Burberry stopt met het verbranden van kleding. Burberry kreeg onlangs veel kritiek toen bekend werd dat het jaarlijks voor miljoenen aan onverkochte kleding verbrandt. Op die manier wil het bedrijf voorkomen dat de producten worden gestolen en vervolgens goedkoper worden doorverkocht. Verder zal het luxe merk in de toekomst geen echt bond meer gebruiken. Volgens het modehuis is dat niet meer van deze tijd. Het weer later vanavond en vannacht nieuwe buien. Morgen trekken de buien naar het oosten weg en vanuit het westen nu en dan zon.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 Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada.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 Dat een plaat twee keer even ertussendoor komt. Maar daar werkt Jaapie Koper natuurlijk niet aan mee. Want dat is een beetje, een beetje te overdreven dat Bob non-stop dat, dat allemaal zo plaatst. Dat moet Bob non-stop weten. Ik ga eens even lekker zoeken of ik fijn ook nog een fijn muziekje kan vinden. Want ik weet niet wat het is. Eh, het systeem eh, schijnt uh, zo, zo, geprogrammeerd te zijn... dat er dus twee keer ergens een eh, Taylor Swift ergens op duikt. Ja, wat moet je ermee met die wijsheid? Nou, dan ga ik gewoon even zelf even fijn op zoek. Ik heb hem vorige week ook al even gedraaid. Maar ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Want het, is, het blijft... En dan zal ik overal met mijn vingertjes afblijven, hoor. Dus... Ik heb het over Man Parish. Want als Taylor Swift twee keer in een uur voorbij kan... nou, dan kan ik ook uh, één keer in de twee weken hetzelfde nummer draaien. het was hem even, Man Paris. Eh, dat dit eh, naar aanleiding van een eh, dubbele Taylor Swift. en die dubbele Taylor Swift, dat laten we dan maar eventjes achterwege. In ieder geval de gast van, van daarnet, die zit er dus nu ook. Oh jee, hij gaat nog gewoon door. Nou, dat gaan we dus even mooi niet doen. Want dan kom ik niet toe aan dat andere, wat, een andere klassieker die ik nog heb klaarstaan. Uh, die ga je nog horen tot aan het nieuws van 8 uur. En ik zei al, de gast zou direct is een muzikant voor Alternative FM. Is Chris Hof. Nederlandstalige muziek straks eh, tussen 8 en 10 in ieder geval. Er is ook zo'n floor filler uit de jaren 80. In de tijd dat Jabi Koper nog uh, eh, het zweterige handjes eh, huiskamerdisco's deed. Dat soort dingen.